Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Roemenië is een man opgepakt die gezocht werd voor het financieren van Hezbollah. Er was 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de arrestatie van Mohammed Ibrahim Bazi. De Verenigde Staten noemen hem een internationale terrorist... die miljoenen dollars heeft doorgesluist naar Hezbollah. Bazi werd gisteren opgepakt op de luchthaven van Boekarest. Het is onduidelijk waarom de Libanees-Belgische verdachte naar Roemenië was gereisd. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot boven de 50.000. Ruim 44.000 in Turkije en bijna 6.000 in Syrië. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Maandag werd het gebied weer getroffen door twee bevingen. Het Rode Kruis heeft ondertussen al meer dan 20 miljoen warme maaltijden... en 15 miljoen waterflessen uitgedeeld in 10 getroffen Turkse provincies. Oxfam Novib is begonnen met het repareren van het waternetwerk in het Syrische Aleppo. In Algerije zijn zeker tien doden gevallen bij een busongeluk. Een touringcar die onderweg was naar een skigebied kantelde en viel in een ravijn. Naast de doden zijn er 23 gewonden. Er waren vooral toeristen aan boord. Het ongeluk gebeurde in bergachtig gebied in het noorden van het land. Hoe de bus kon kantelen is niet bekend. Schaapherders in Drenthe hebben het druk sinds de komst van de wolf. Om hun kuddes te beschermen werken herders soms wel 20 uur per week extra. Normaal slapen de schapen buiten, maar ze worden nu uit voorzorg achter een wolfwerend raster geplaatst. Het samenwerkingsverband van Drentse schaapkuddes hoopt op meer geld vanuit de provincie. Daarmee kunnen extra uren worden gecompenseerd of kan de herder iemand inhuren om de werkdruk te verlagen. Maar Drenthe zegt geen extra geld te hebben. Het weer, de dag begint met hier en daar een bui. Vanmiddag is het grotendeels droog en in het noorden laat ook de zon zich zien. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden.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 Your place or mine. Let's lay our hearts on the line. me I'm wasting my time. I want you, I want you, I want you. Come lay your heart next to mine. Oh yeah, oh yeah, oh. You got me falling for you, over heels.